Het zou een monnik zijn, meldt Radio Free Asia. De zelfverbranding gebeurde in de provincie Sichuan, waar veel Tibetanen wonen. Volgens de radiozender werd de monnik meegenomen door militairen. Hoe die eraan toe is, is niet duidelijk. Het afgelopen jaar hebben enkele tientallen Tibetanen zich in brand gestoken... uit protest tegen de Chinese onderdrukking. Vorige week werden er drie zelfverbrandingen gemeld. In de Amerikaanse staat Washington is een wet aangenomen die het homohuwelijk mogelijk maakt. Washington is de zevende staat waar homo's kunnen trouwen. Deze week oordeelde een rechtbank in Californië dat een verbod op het homohuwelijk in strijd is met grondwet. De University of Washington hield vorig jaar een peiling over het homohuwelijk. 43% bleek het homohuwelijk te ondersteunen. Nog eens 22% zei dat homo's een verbintenis moeten kunnen aangaan, maar wilde dat geen huwelijk noemen. De Britse prins Harry heeft zijn opleiding tot Apache-piloot afgerond. Het ministerie van Defensie zegt dat hij als beste schutter van zijn klas is geslaagd. Harry kan nu als piloot worden uitgezonden naar oorlogsgebieden. In het verleden heeft de prins te kennen gegeven terug te willen naar Afghanistan. Hij was daar een paar jaar geleden alles, maar moest na tien weken terug naar Groot-Brittannië... omdat bekend werd dat hij in het land was. Een politieagent in Bergen ter Blijt bij Maastricht heeft geschoten op een auto die op hem inreed. De agent bleef ongedeerd, de bestuurder is er vandoor gegaan. De bestuurder reed op de agent in toen die de auto liet stoppen. De auto staat als gesloten.